8 uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De executie van twee Australiërs in Indonesië is een stap dichterbij gekomen. De twee zijn veroordeeld voor drugsmokkel en zijn nu overgebracht naar de gevangenis... waar ze voor het vuurpeloton worden gezet. Ondanks druk van Australië houdt de Indonesische president Widodo vast... aan het uitvoeren van de doodstraf. Eerder dit jaar werd een Nederlander geëxecuteerd. Belangenclubs sturen vandaag een brandbrief aan de Tweede Kamer over de hulp aan kinderen die veel zorg nodig hebben op school. Ze zeggen dat zorgverzekeraars niet betalen voor begeleiding in de klas, terwijl dat wel hun taak is. Zeker 2000 kinderen komen nu in de knel. De gemeente en de zorgverzekeraars wijzen naar elkaar voor betaling. De KNVB heeft in de competitie FC Twente drie punten in mindering gebracht... omdat de club de zaken financieel nog steeds niet op orde heeft. FC Twente is volgens de KNVB voor de tweede keer afspraken niet nagekomen rond een plan van aanpak. De eerste keer kreeg FC Twente nog een publieke waarschuwing. Nu worden er drie winstpunten afgetrokken. De bosbranden rond Kaapstad in Zuid-Afrika breiden zich steeds verder uit. Mensen in buitenwijken zijn geëvacueerd en verscheidene huizen zijn al door het vuur verwoest. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers. Gisteren woelen er 14 branden tegelijk in een gebied bij Kaapstad dat werelderfgoed is en veel wordt bezocht door toeristen. Het vuur wordt bestreden door zeker 400 brandweermensen. De pro-Russische opstandelingen krijgen in Oost-Oekraïne hulp van ongeveer 12.000 Russische militairen. Dat heeft de bevelhebber van de Amerikaanse troepen in Europa, generaal Hodges, gezegd. Volgens Hodges maken ze ook deel uit van de gevechtstroepen in Oost-Oekraïne. Ook staan er volgens hem nog 50.000 Russische militairen klaar aan de grens met Oekraïne. Het weer vrijwel overal droog, alleen in het noorden een enkele bui. Vanochtend geregeld zon, maar vanmiddag ook weer wat buien. Daar kan onweer en hagel bij zitten. Het wordt maximaal 8 graden en er staat een stevige westenwind. Dit was het DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. De Sjombakker van de ANWB. Er staan files op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn bij Bunschoten 5 kilometer. En richting Amsterdam bij Eembrugge 3 kilometer. A2 van Eindhoven naar Utrecht bij Kerkdriel 4 kilometer. A7 horen richting Zaandam bij Weidewormer 3. A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda. Bij knoop het Kleinpolderplein 3 kilometer. En richting Hoek van Holland bij Rotterdam Centrum 3. A27 vanuit Breda naar Utrecht voor de brug bij Gorkum 4 kilometer. Op de N15 vanaf de Maasvlakte naar Rozenburg bij de Thomassen-tunnel 3 kilometer. Nog een ongeluk is de tunnel helemaal afgesloten. Omrijden kan over de Kalandbrug volgt daarvoor de borden met daarop U20. En de N456 Zevenhuizen-Gouda is in beide richtingen tussen de A12 en de A20 afgesloten.